Jeroen van Kamp met het NOS Het werk en de renovatie van de spuisluizen bij de afsluitdijk wordt stilgelegd en opnieuw aanbesteed. Door foute informatie van Rijkswaterstaat moest het consortium dat de werkzaamheden uitvoerde de plannen aanpassen, wat tot langslepend conflict leidde. Als vergoeding voor gemaakte onkosten krijgt het consortium nu 238 miljoen euro, schrijft minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat aan de Kamer. Voor welk bedrag het project opnieuw kan worden aanbesteed is nog onduidelijk. De renovatie van de afsluitdijk had dit jaar klaar moeten zijn maar de verwachting is dat de werkzaamheden nog zeker tot 2025 gaan duren. In de Duitse stad Paderborn zijn 38 mensen gewond geraakt door noodweer. 10 van hen raakten zwaar gewond. Ook is de materiële schade in de stad in noord westfalen enorm. Door een tornado vielen bomen om, botsten auto's op elkaar... en vielen talloze dakpannen van daken. De schade wordt in de miljoenen geschat. Bewoners worden opgeroepen om thuis te blijven tot de wegen weer begaanbaar zijn. En in de deelstaat Rijnland-Palts kwam een 38-jarige man om het leven. Toen hij zo'n ondergelopen kelder inging, kreeg hij een stroomstoot en viel op zijn hoofd. Het RIVM verwacht dat er in Nederland nog meer mensen besmet geraakt kunnen zijn met het apenpokkenvirus. Afgelopen dag werd een eerste besmetting vastgesteld, maar het RIVM heeft nog meer gevallen in onderzoek. Mensen hebben meestal alleen milde klachten, zoals bijvoorbeeld bultjes en griepverschijnselen. Het ruimteschip waarmee Boeing astronauten naar het ISS wil gaan brengen... is voor het eerst aangekomen bij het ruimtestation. Het onbemande ruimteschip koppelde om half drie Nederlandse tijd aan bij het ISS. Het is een belangrijke stap voor Boeing. Een geslaagde onbemande testvlucht naar het ISS is een voorwaarde... om astronauten voor NASA te mogen vervoeren. Een eerdere poging, eind 2019, ging mis. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden is vannacht nog een bui mogelijk. Het koelt af naar 11 graden. Morgen wolken met af en toe zon.